De kans op een meltdown blijft aanwezig. Japan heeft de EU gevraagd om de overlevenden te helpen. Twintig lidstaten, waaronder Nederland, hebben al veldhospitalen en waterzuiveringsinstallaties aangeboden. De EU zelf heeft besloten om al haar 143 kernreactoren aan een veiligheidstest te onderwerpen. In Nederland gaat het om borstelen. Rond de Amsterdamse zedenzaak zijn twee nieuwe verdachten gearresteerd. De ene werkte bij kinderopvangorganisatie Kinderrijk in Amstelveen en had kinderporno op zijn privécomputer staan. Er zouden geen aanwijzingen zijn dat de man kinderen heeft misbruikt. De andere verdachte zou contact hebben gehad met Robert M., de hoofdverdachte uit de Amsterdamse zedenzaak. Waar hij precies van wordt verdacht is niet bekendgemaakt. In Egypte wordt de staatsveiligheidsdienst vervangen door een nieuw veiligheidsapparaat. Dat wordt verantwoordelijk voor de binnenlandse veiligheid en het bestrijden van terrorisme. De vorige veiligheidsdienst werd gehaat, zou tegenstanders van oud-president Mubarak in de gaten houden en tientallen jaren gevangenen hebben gemarteld. In de Amsterdamse stad Schouwburg is het traditionele boekenbal aan de gang. Honderden schrijvers en mensen uit de literaire wereld zijn op het bal om de 76e Boekenweek te openen. Thema van die Boekenweek is dit jaar Curriculum Vitae, geschreven portretten. Het Boekenweekgeschenk is geschreven door Kader Abdollah en de Boekenweek duurt tot en met 26 maart. In de Champions League heeft titelverdediger Internationale zich op het nippertje geplaatst voor de kwartfinale. Tegen Bayern München won Inter met 3-2 door een doelpunt twee minuten voor tijd. En daarmee maakten de Italianen de 1-0 nederlaag uit Milaan ongedaan. Ook Manchester United zit bij de laatste acht na de 0-0 van twee weken geleden tegen Olympique Marseille werd het nu 2-1.